12 uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. In Charleston is de man die gisteren in een kerk negen mensen doodschoot voorgeleid aan de rechter. Dat gebeurde via een videoverbinding. Dylan Roof stond in een gevangenis met handboeien om. Eerder vandaag bekende Roof dat hij schuldig is aan het bloedbad in de kerk in Charleston, die voornamelijk door zwarte gelovigen werd bezocht. Roof is aangeklaagd voor negenvoudige moord en verboden wapenbezit. Justitie onderzoekt of de zaak kan worden behandeld als een daad van binnenlands terrorisme. EU-president Tusk heeft de Griekse regering nog eens ernstig waarschuwd dat het land moet stoppen met spelletjes spelen. Tusk stelde dat de positie van Griekenland kritiek begint te worden en dat de Griekse regering moet kiezen tussen het accepteren van een redelijk aanbod of het erop aan laten komen en in gebreken blijven. Voor maandag heeft Tusk de regeringsleiders van de Eurolanden bijeengeroepen vanwege de Griekse schuldencrisis. Zoiets gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in oktober op staatsbezoek naar China. Ze bezoeken onder meer Peking en Shanghai. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken reist mee met een grote groep bedrijven. De website Wikileaks zet vandaag zo'n 70.000 diplomatieke berichten van Saoedi-Arabië online. De documenten zouden aantonen hoe het land zijn positie in de regio versterkt en mensen en instellingen omkoopt. Wikileaks-oprichter Assange noemt Saoedi-Arabië een steeds labieler en geslotene dictatuur die dit jaar zijn honderdste onthoofding heeft gevierd. In Genève is het vredesoverleg over Jemen na vijf dagen zonder resultaat afgebroken. De verjaagde Jemenitische regering en de Houthi-rebellen, die grote delen van het land hebben veroverd, hebben beide gezegd te streven naar een staakt het vuren. Maar ze zijn het niet eens over de manier waarop. Het is niet bekend wanneer ze verder willen praten. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Ook morgenochtend blijven buien mogelijk. Smiddags trekken ze naar het oosten weg en schijnt de zon vaker. Het wordt dan een graad of 17.